Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Het Rode Kruis moet in Nederland vaker in actie komen. De hulporganisatie werd de afgelopen weken ontzettend veel gebeld... door mensen die de boel niet rondkrijgen en bijvoorbeeld geen boodschappen kunnen betalen. Ja, er komen steeds meer uh, schijnende verhalen bij ons binnen van mensen die echt aangeven dat ze ja, niet weten hoe ze nog aan eh, voldoende voedsel kunnen komen. Zo'n 400.000 mensen hebben volgens het Rode Kruis nu hulp nodig. Maar waarschijnlijk is die groep nog groter. Lang niet iedereen trekt aan de bel omdat ze zich schamen. De organisatie komt nu in actie. Ze delen onder meer kaarten uit waarmee mensen voor een bepaald bedrag boodschappen kunnen doen. Een onrustige WK-avond op veel plekken. Nadat Marokko won van België gingen een hoop mensen de straat op. In Amsterdam, Rotterdam en Den Haag werd gereld. Er werden dingen in brand gestoken. En er ging een hoop zwaar vuurwerk de lucht in. zijn meerdere mensen opgepakt. Ook in België was het raak. Onder meer in Brussel gingen veel jongeren de straat op. Zij vernielden van alles en vielen ook journalisten lastig. Een groep klimaatjongeren kwam gisteren in actie bij de designer-outlet Roermond. Tussen de koopjes, jagers en kledingfanaten werd geprotesteerd met borden met daarop bijvoorbeeld Stop Black Friday. Komt dat zien, komt dat zien. Het punt is dat het gewoon niet snel genoeg gaat. We moeten echt gewoon de komende jaren, het liefst dit jaar nog, gewoon drastisch onze CO2-uitstoot verminderen. Onze consumptie daarmee verminderen. Nee, maar dan mogen niks meer, hè? Als je niks meer mocht doen, dan moet je nergens meer naartoe gaan ook niet. Hè? Goed idee? Ja, zeer goed idee. Vind ik goed. Vielen dank. Shoppers konden toch nog een beetje milieuvriendelijk winkelen. De actievoerders deelden namelijk gratis tweedehands kleding uit. En het weer nog veel grijs en af en toe wat regen. Tussen de buien door is het wel behoorlijk lang droog. Later op de dag kan de zon ook nog even doorbreken. Het wordt 7 tot 10 graden. ZFM, verkeersupdate.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 I used to airbrush the sky with a darker shade of blue. it So if the sky was falling on ourselves And follow no one else Could we leave it all behind? So won't you love me now, love me now, love me now you speaking my language.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 onder meer door de hoge inflatie en de stijgende vaste lasten. Lang niet alle zorg- en vervoersmedewerkers die meer willen werken... mogen dat ook van hun werkgever, ondanks het tekort aan personeel. Dat blijkt uit een enquête die FNV op verzoek van de NOS heeft uitgevoerd onder leden van de vakbond. Bij de rellen die in verschillende Nederlandse steden ontstonden... na afloop van de WK-wedstrijd tussen Marokko en België... zijn in totaal drie mensen opgepakt. Twee agenten raakten gewond. Het weer bewolkt met af en toe lichte regen, maar ook droge periodes.